De precieze loonsverhoging voor ambtenaren, politieagenten, onderwijzers, militairen en ander overheidspersoneel hangt af van de CAO-onderhandelingen. Vakbond FNV Advocabo noemt de 1,25% een eerste stap in de goede richting. Maar medewerkers bij de overheid hebben de laatste jaren een onevenredig deel van de crisis betaald, vindt de bond, die de loneneis daarom handhaaft op 3%. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken wil dat Turkije zijn best doet om terreurbeweging IS terug te dringen. De veiligheid van het land komt volgens Kerry in het geding. Kerry zei in het vraaggesprek met MSNBC dat buurlanden van Irak en Syrië grondtroepen moeten inzetten. Hij herhaalde dat Amerika zelf geen grondtroepen stuurt. De opmars van IS in het noorden van Syrië lijkt voorlopig tot een halt te zijn gekomen. De islamitische strijders proberen al dagen de stad Kobani in handen te krijgen, maar tot nu toe slaan Koerdische strijders de aanvallen af. Apple gaat mogelijk een groot datacentrum bouwen in de Eemshaven in Groningen. Morgen is er een bijeenkomst over een groot project in het gebied waarbij ook minister Kamp aanwezig is. Het Dagblad van het Noorden heeft onbevestigde berichten dat het gaat om Apple. In de Eemshaven staat al een datacentrum van Google. Dat van Apple zou 40 keer zo groot worden, ter grootte van zo'n 80 voetbalvelden. De Eemshaven is een interessante locatie voor de bouw van datacentra, onder meer omdat er in de buurt een belangrijk een belangrijke transatlantische glasvezelkabel binnenkomt. Het weer vanavond overal droog, ook neemt de wind af. In de nacht kans op mist en het koelt flink af, landinwaarts minimaal rond 7 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon, blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.